Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Loverboys zetten hun slachtoffers steeds sneller onder druk. Loverboys zijn jonge mannen die meisjes uitbuiten en seks laten hebben met andere mannen. En ze zetten er dus steeds meer vaart achter, zegt het Centrum tegen Mensenhandel. Vroeger hadden we echt het beeld van een loverboy die de tijd nam, maanden nam om eh, zijn slachtoffer in te palmen met cadeautjes. Eh, eh, en die raakte dan verliefd. Nou, we zien dat het in de helft van de gevallen echt niet meer het geval is. Nu duurt het soms maar een week voordat de meisje al wordt uitgebuit. Burgemeesters willen dat de lockdown weer wat verder wordt versoepeld. Burgemeesters van het Veiligheidsberaad hebben gisteren overlegd. En nu het vaccineren op stoom begint te komen... zien ze het wel zitten om de boel wat meer open te gooien, zegt de voorzitter. Je kunt een terras ook op bepaalde delen van de week open doen. Eh, eens kijken hoe dat gaat en dan weer eh, verder. Je kunt met de hoger onderwijs al bepaalde eh, studenten weer naar het college laten gaan... en anderen niet. Op die manier denken, dat is waar wij heel erg voor zijn. Want anders blijf je de hele tijd hangen. Minister De Jonge, die ook bij het overleg was, is minder optimistisch... Hij vindt dat het aantal besmettingen eerst verder moet zakken. Krijg jij les via Google Classroom of moet je voor je studie Google Docs gebruiken? Het is niet veilig genoeg, zegt het kabinet. Heeft te maken met de data die je daar achterlaat. Op dit moment mag Google zelf weten wat het daarmee doet. Zo zou het bedrijf de data bijvoorbeeld kunnen gebruiken om je gepersonaliseerde advertenties te laten zien. Het kabinet wil er samen met de Europese Commissie voor zorgen dat Google de boel privacy-proof maakt. De Tweede Kamerverkiezingen, ondanks corona, zijn we er helemaal klaar voor, zegt demissionair minister Ollongren. Het ziet er echt goed uit wat betreft de stembureauleden, wat betreft het aantal stembureaus eh, en wat betreft gewoon de hele organisatie van die verkiezingen. Vanaf 15 maart gaan de stembussen open. Bijna 2,5 miljoen mensen hoeven niet naar de stembus. Dat zijn 70-plussers, zij mogen ook per brief stemmen. Het weer in het midden en zuiden breekt de zon snel door. Later ook in het noorden. Het wordt vandaag 9 tot plaatselijk 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op de meeste wegen kan het verkeer weer prima doorrijden. Alleen de A6 van Muiden naar Lelystad is helemaal dicht... tussen Almere Regenboogbuurt en Almere Oostvaarders. Het komt door een ernstig ongeluk. Het verkeer gaat daar via de afrit Almere Oostvaarders.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 Volgens het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel... zetten loverboys hun slachtoffers steeds sneller onder druk... en buiten ze seksueel uit. In de helft van de gevallen al binnen een week. In Nigeria zijn de 279 schoolmeisjes... die vorige week vrijdag werden ontvoerd, vrijgelaten. Dat meldt de gouverneur van de noordwestelijke provincie Zamfara. Software van Google die in het onderwijs wordt gebruikt is niet veilig genoeg. De privacyrisico's zijn te groot, waarschuwen onderwijsministers van Engelshoven en Slop. En het weer. In het zuiden en midden van het land zon.